7 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Ruim 11.000 mensen zijn het afgelopen jaar door verzekeraars betrapt op fraude. Dat zijn er ruim 1000 meer dan het jaar ervoor. En ze hadden voor meer dan 100 miljoen euro aan valse schadeclaims ingediend. Het grootste bedrag aan opgespoorde fraude in vijf jaar, zeggen de verzekeraars. Binnen de Amerikaanse regering wordt stil verzet gevoerd tegen president Trump. Een anonieme hoge functionaris uit het Witte Huis schrijft in de New York Times... dat veel hoge ambtenaren alles doen wat ze kunnen om Trumps verkeerde beslissingen te dwarsbomen. Ze vinden zijn leiderschap onbesuist, tegenstrijdig, bekrompen en ineffectief. Trump heeft woedend gereageerd. Het eiland Hokkaido in het noorden van Japan is getroffen door een aardbeving. Er zijn twee doden, zeker 120 gewonden en meer dan 30 mensen worden vermist. Huizen en gebouwen zijn ingestort en op verschillende plaatsen is de stroom uitgevallen. De basisschoolleraren achter de vakbond PO in actie roepen op tot een landelijke actiedag voor alle overheidsdiensten. agenten, verpleegkundigen, defensiepersoneel en leraren zouden samen moeten actie voeren in Den Haag. In een ingezonden brief in het AD schrijft PO in actie dat doorgeslagen regeldruk, administratieve rompslomp en een tekort aan collega's leidt tot meer werkdruk in alle publieke sectoren. De leiders van Noord- en Zuid-Korea gaan op 18 september opnieuw met elkaar om tafel... om te praten over de ontmanteling van hun kernwapens. Volgens het zuiden heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un opnieuw toegezegd... dat hij al zijn nucleaire wapens wil vernietigen. Wel zou hij meer vertrouwen willen van de internationale gemeenschap. Eerder bleek dat Noord-Korea zijn nucleaire activiteiten juist heeft opgeschroefd. Jos B., de verdachte in de zaak Nicky Verstappen, komt vandaag naar Nederland. Hij zit in Spanje en wordt vanmiddag op het vliegtuig gezet, zegt een Spaanse advocaat. B heeft zijn uitlevering aan Nederland niet uitgevochten... en zal bij aankomst in Nederland opnieuw worden aangehouden.